Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Illegaal strafbaar. Het kabinet is het eens geworden over een voorstel van minister Leers. Illegalen kunnen een boete krijgen en ze worden in bewaring gesteld en meteen daarna uitgezet. Het kabinet heeft voor een boete gekozen omdat een celstraf zou betekenen dat de illegaal in Nederland blijft. Minderjarige illegalen worden niet strafbaar. In Londen heeft de Britse politie een inval gedaan bij de tabloidkrant Daily Star. Agenten doorzochten het bureau van een medewerker die vanmiddag werd opgepakt. Hij wordt verdacht van het omkopen van politiemensen in ruil voor tips. In 2007 werkte hij voor de krant eh, News of the World en zat hij enige tijd vast voor het hacken van de telefoons van de Britse koninklijke familie. De Vereniging voor Mensen met Multiple Sclerose maakt zich zorgen over het lot van jonge patiënten. Vroeger hoorden mensen op hun 40ste of 50ste dat ze MS hadden, maar door verbeterde technieken is dat nu vaak al rond hun 20ste. Daardoor dragen patiënten de druk van hun chronische ziekte tientallen jaren langer met zich mee, zegt de MS-vereniging. Ook kunnen jongeren met MS bijvoorbeeld moeilijk een levensverzekering afsluiten. Het schilderij De Intocht van Napoleon is vanaf oktober weer te zien in Amsterdam. Het schilderij komt te hangen in de Schuttersgalerij van het Amsterdamse Museum, het voormalig Amsterdams Historisch Museum. Het doek van de Antwerpse schilder van Bree laat zien hoe de Amsterdamse burgemeesters keizer Napoleon in 1811 verwelkomden. Na 1891 was het schilderij nog maar zelden te zien om de Nederlanders niet te herinneren aan het Franse tijdperk. Door een stroomstoring ligt het treinverkeer bij Den Haag Centraal sinds kwart over drie vanmiddag volledig stil. Volgens spoorbeheerder ProRail is er een probleem met de stroomtoevoer naar de wissels. Er zijn monteurs bij. De verwachting is dat het euvel na de avondspits is verholpen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden en westen nog enkele buien, elders opklaringen. Minima vannacht tussen 12 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Morgen weer buig met een temperatuur van 19 graden op de wallen tot 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vast op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Eemnes en Eembrugge 5. En ook 5 kilometer op de A4 naar Den Haag tussen Roelewarensveen en Zoeterwoude. A10 West naar Zaanstad 4 kilometer voor de Koentunnel. En de A12 Utrecht Den Haag tussen Reewijk en Zevenhuizen 5. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 3.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 Dat betekent het weekend in met Karima Niels. Worden Ben Saunders met Kill for a Broken Heart en daarvoor Coldplay met Major, Major and Minus. Leuke titel hè. Dat blijft echt mijn favoriete titel die ik niet kan uitspreken. Want ik vergis me altijd in. Eh, we hebben een drukke uitzending hè. ja, dat klopt. We hebben Jan Slachter van eh, Omroep Max aan de telefoon. En we hebben... Even kijken hoe is het nog meer. Ehm, Danny Vera van Voetbal International zijn we allemaal... Ah, hebben ook aan de telefoon. Kijk. En nou, we gaan nu eerst luisteren naar... Eh, Michael Bublé met Feeling Good. Komt ie. Als het goed is dan, hè. Komt ie. Ja, komt eraan hoor. Ja, duurt eventjes. Lijkt net de Tour de France.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 naar nou, de ja. volgende nummers hebben wij eh, Jan Slacht aan de telefoon. Ja. Ken jij de Max Geug trainer? De, nee, nee, nee, heb ik nooit gezien. Ken jij, ken jij Jan Slachter? Eh, ja, ja, wel eens gezien. Ja, Ah, hij, is, eh, ja, hij, hij, doet veel voor de, voor de wat ouderen onder ons. Ja. Dus niet echt voor ons, maar misschien later voor ons. En eh, ja, daarna hebben we Danny Vera. Dat vind ik toch wel even leuk hoor. Danny Vera, de huisband van uh, eh, Football International. Daarvan de liedzanger, die heet ook trouwens Danny Vera. Want de, naam is naar, of de band is naar hem vernoemd. En ja, die hebben ze aan de, aan de telefoon. En we gaan nu eerst luisteren naar Diddy Dirty Money met Coming Home. Ja. En Voor Bradley Wiggins is het ook Coming Home. Want volgens mij zojuist is hij uit de Tour Frans gegaan. Dus... Is de nummer 3 van het klassement. Jammer genoeg. En eh, ja, Robert Gezing zit nog wel goed, dus dat is wel mooi. Zomaar kans hè, dat, dat Robert Gezing dus vandaag de witte trui gaat pakken. En dat zou ook wel heel leuk zijn. Maar we gaan nu even luisteren naar uh, Dirty, Dirty Money. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world. felt so yeah. strong and I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try And if you with me, put yeah. your hands put your hands high You haven't lost a life before hey.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 It's time to make your house your yeah. own. Pick up I'm the phone. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes.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 Now watch it. Woo! It's a different species. Me and DC, let's party on the White House lawn. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, a la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop. Duffy met Work Avenue, daarvoor de Enrique Iglesias en Pitbull met I Like It. En daarvoor de Diddy Dirty Money met Coming Home. En eh, als het een beetje mee zit, hebben wij, als het goed is, nu aan de telefoon, uh, Jan Slachter. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hoe maakt u het? Hallo? Ja. Hoe maakt u het? Ja, prima. Ik eh, ben in Hilversum. We zijn bezig met de voorbereiding van een eh, tv-registratie eh, mhm. mini-concert met Petra Berger. Wat we vanavond opnemen en in september uitzenden. Oké. Oké, en wat vindt u van de bezuiniging op de publieke omroep? nou ja, goed dat er bezuinigd moet worden, dat is, dat is normaal. Iedere, mhm. Ieder departement moet bezuinigen, dus er wordt van alles bezuinigd. Maar het bedrag wat ons is opgelegd, 200 miljoen, ja. 25% is van eh, de totale begroting. Dat vinden wij buitenproportioneel. En mhm. eh, ja, dat vinden wij niet goed. Eh, natuurlijk willen wij mee in die bezuinigingen, maar dit lijkt meer op een soort revanche op de publieke omroep. met name vanuit de PVV, waardoor wij ja, dit zien als een soort strafkorting. En ja, daar zijn wij natuurlijk niet blij mee. Ja, en het ergste, is, de publieke omroep is al een van de goedkoopste van Europa, toch? Ja, wij zijn op Spanje en Portugal na de goedkoopste publieke omroep van Europa. Iedere Nederlander betaalt per dag 10 cent mhm. aan de publieke omroep. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld wat de Brit betaalt in Engeland, betaalt 1,50 euro per dag. En de Duitser betaalt 50 cent. En dan vind ik het eigenlijk ja, ongeloofwaardig dat, dat, dat deze regering met argumenten komt van ja, het kan allemaal wel goedkoper, dat het kan zus en het kan zo. Mhm. Terwijl onderzoek heeft aangetoond dat je straks eh, ja, echt zult gaan merken dat de programma's anders worden. Dat er minder geld is voor, voor de programma's. En dat zal ongetwijfeld ook de kwaliteit van de programma's aantasten. Ja, en zijn jullie dan ook gedwongen om te fuseren? Nou ja, wij hebben een voorstel ingediend bij de minister eh, dat er drie gefuseerde omroepen zouden zijn. Avro, Tros, Caro, NCRV en VARA, BNN. En dat mm -hmm. het mhm. die stand-alone zouden zijn, eh, zijn de EO, VPRO en MAX. Mhm. Maar ja, daar was wel een bonus nodig voor de gefuseerde omroepen. Daar waren de stand omroepen ook mee akkoord gegaan. Ja. Alleen dat heeft de minister niet geaccepteerd. Mhm. Dus ja, nu ligt alles weer open. En als wij zelf niet eh, tot een oplossing komen, ja, dan kan de eh, minister gaan zeggen, ja, dan, eh, dan ga ik jullie dwingen om te fuseren. Oké. Ehm, en, ja, daar, de vraag is dan nog wel of dat wettelijk allemaal wel kan. Weet je, we zijn ja. een vereniging, er is verenigingsrecht. En eh, daar laten we eerst maar even deze zomer afwachten. Dan gaan we weer met de omroep aan tafel zitten en kijken wat eruit komt. We gaan nu even over Omroep Max hebben. Ehm, het is natuurlijk de oudere omroep. Maar kun je ons vertellen wat het, eh, een beetje het doel is van eh, jullie omroep? Nou ja, wij proberen programma's te maken. Kijk, de focus bij commerciële stations, maar ook bij de publieke omroep, ligt heel vaak op 2049, de leeftijd 2049. Eh, speerpunten zijn. We moeten meer jongeren bereiken. Terwijl in Nederland eh, ja, de bevolkingsgroep die 50 jaar en ouder is alleen maar meer en meer groeit. Mhm. Dus wij proberen juist programma's te maken die zich echt specifiek richten op 50-plussers. Ja, precies. Vanuit die gedachte en de interessewereld daar programma's voor te maken. Dat was voorheen, is dat niet gebeurd. Mm wij zeiden, net als BNN er is voor de jongeren, is Max er voor de ouderen. Ja, want eh, nou, ik vind eigenlijk, Max is niet echt een oudere omroep. Want jullie hebben ook eh, gewoon programma's die voor mij als jongere eh, gewoon goed te bekijken zijn. Bijvoorbeeld met uh, ja, dat, is alleen maar leuk om te horen. en dat vinden we ook fijn. Dat ook, dat ook jonge mensen het leuk vinden om naar onze programma's te kijken. Maar wij proberen ze wel vanuit die gedachtenwereld, de interessewereld van die 50-plusser te maken. Mhm. Maar het kan heel goed zijn. Ik kijk soms ook wel eens naar programma's voor jongeren die ik ook weer leuk vind. Ja. Dus, maar het uitgangspunt is altijd in onze programmering dat we ze voor deze doelgroep maken. En eh, ja, dat, dat blijkt ook wel uit de kijkcijfers. Mhm. Eh, wij bereiken als publieke omroep eh, de meeste 50-plussers die kijken naar onze programma's. Dat is soms wel 80, 85 procent. Mhm. Jullie hebben ook zeg maar een, nu binnenkort een tour langs allemaal verzorgingsthuizen. Ja. Doen jullie Zandvoort eigenlijk ook aan? wij hebben een tehuis aangedaan in Zoetermeer. Ik ben alleen de naam even kwijt. Mhm. dat was verleden week dinsdag. Dat heeft Bert van Leeuwen gedaan. Die heeft dat gepresenteerd, eh, mhm. de presentator van de Evangelische Omroep. Ja. Ehm, dus ja, we hebben na aanleiding van de uitzending waar ik eh, te gast was bij Knevelen en van de Brink... zo'n 300 aanvragen binnengekregen. Ja. Nou, we kunnen er 100 doen. Eh, en die 200 die gaan we ook wel bedienen, maar op een andere manier. Dat ze toch ook zo'n middag kunnen organiseren mhm. in hun tehuis, maar dan zonder presentator. maar ik weet nu even niet de naam van het tehuis in Zoetermeer waar wij geweest zijn. Eh, je hebt er verschillende. Maar volgens mij is dat nieuwe tehuis wat bij dat Shell-station zit aan de mhm. overkant. Bij, maar goed, in ieder geval, we zijn in Zoetermeer geweest en wellicht dat we daar nog een keer terugkomen. maar het gaat niet om eh, Zoetermeer in dit, eh, <laughs> in dit geval, het gaat over Zandvoort. Zandvoort? Ja. Oh, ik dacht ietsje je zei Zoetermeer. Neem me niet kwalijk. Maakt niet uit, maakt niet uit. Dat, weet ik niet. dat weet ik niet. <laughs> Zoetermeer, Zandvoort. Ja, het lijkt erop, maar... Het lijkt erop. Maar eh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat kan heel goed zijn. Ik heb die lijst hier niet, uh, niet voor mij liggen. Uh-huh. Als er een, een, eh, een verzoek is ingediend van het huis in Zandvoort, dan is de kans wel redelijk groot dat we daar naartoe komen. Ja, want jullie vinden ook als omroep dat jullie meer moeten doen, zeg maar, als alleen maar tv maken, toch? Ja, nou ja, ik vind dat wij als omroep ook de taak hebben om dingen in het land te doen waar mhm. onze doelgroep plezier aan beleeft. Dat doen we dagelijks. Je kunt met ons naar Paleis Hoesdijk een, een dagtrip. Je kunt met ons dansen in iedere dansschool, ieder weekend. Mhm. En wij vonden ook dat met name in het kader van de viering van 60 jaar televisie... Ja. wij de ouderen in de verzorgingstehuizen eh, niet mochten vergeten. Nee, en vandaar dat we dit programma hebben opgesteld. En dat doen we puur. Eh, dat wordt, niet betaald door de overheid. Dat doen we als vereniging. Hè. Wij zijn een vereniging met leden. En met dat geld betalen wij deze uh, tour. Eigenlijk doen jullie gewoon weer iets terug voor de, ja, voor de samenleving. Zo moet je het zien. Ja, zo zou je het kunnen zien. Wij vinden dat met name ouderen die er toch voor gezorgd hebben dat jij en ik in een, in een heel mooi Nederland leven, mhm. waar het goed toeven is. En die mensen die na de oorlog eh, Nederland hebben opgebouwd, dat we die niet mogen vergeten. En dat wij eh, iets voor ze terug kunnen doen. Een beetje in het zonnetje zetten. Ja, en dat we ze nou, gewoon een hele leuke middag eh, laten beleven. Nou, dat is hartstikke leuk om te zien hoe mensen daarvan genieten. Mhm. Is goed. Nou, mogen wij u heel erg bedanken voor dit interview. Graag gedaan en sorry voor Zoetermeer. <laughs> Nou, hebben met... <laughs> kan gebeuren. Kan gebeuren. Maakt niet uit. Heel erg bedankt en eh, graag eh, tot de volgende keer. Oké, tot ziens. Oké, tot ziens. Dag. Gaan wij luisteren naar James Blunt met I'll Be Man. dat was een heel beter nummer, namelijk van Bluff. Met Beter. Ja, en uh, het is voor mij ook wel een hele betere dag, want ik heb het te horen gekregen. Als je van mijn school bent en je kent mij, ik ben eh, helaas over en ik zie jullie volgend jaar weer. Dat eventjes eh, terzijde. Oh, ik ben echt blij daarmee. Dank je. Het is me gewoon gelukt om het te halen en het is... eh Kentje beurt geweest, om het zo maar te zeggen. Um, ehm, jij had een leuk verhaaltje, Ik, had ik heb hele leuke verhaaltje. Ja, dat weet ik. Vertel het eens dan. Ik ben hem even aan het zoeken. Oh, hier. Ik heb hem gevonden. Nee, ik heb hem niet gevonden. Jeetje, Karim. Ik ben eventjes in de wolken dus gaat het mis. Het, eh, het komt wel, oké. Ja, we gaan het opzoeken. We, we, hebben het, we hebben het. Oh, oh, oh. Je had hem al gelezen, hè? Ik heb hem gelezen. Doen we de eerste? Zal ik die eerste doen? We hebben het net over Max gehad en dan... Uh, eh, ik <laughs> ken dit er maar bij. Zal ik hem even vertellen? Ga jij Oké, okay, Nederlandse opa rijdt 50 op de snelweg. Ik zal hem even eh, uitleggen. Op een snelweg in de buurt van Heerenveen in de Nederlandse provincie Friesland heeft de politie woensdag een dronken bestuurder naar de kant gehaald. De, de 77 man uh, tufte aan 50 km per uur over, de, over het asfalt. De bejaarde uit het Drentse Willeminaoord werd beboet eh, voor gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. Bovendien moest hij zijn rijbewijs inleveren. Dat vond ik toch wel mooi. Vond ik een mooi stukje. Ze zeggen altijd die, eh, die jeugd tegenwoordig, die zitten lam achter het stuur, maar... Eh, maar had te veel gedronken dus? Ja, de, de oudjes kunnen er ook wat van. Ja, hij zat er dronken achter het stuur. En dan ben je, ben je, hoe oud ben je? 77? 77. Dan weet je toch wel dat het niet mag? Eh, nee, lijkt me niet. Of, of lijkt me wel. Dat wel natuurlijk, hè. Dat kan ook. Zou ik die andere ook meteen doen? Of ja, het ook maar. Ik had ook, ik had, ja, dat zoek ik zo op. Ik had ook nog een heel leuk verhaal over een oud, oud iemand. Dit is ook heel mooi. Kinderen krijgen straatvoetbalverbod. Kijk, dat, dat vind ik ook iets heel moois. Dat moeten ze ook bij mij voor de deur doen. Twee kinderen van 8 en 6 mogen niet meer op straat voetballen. Van de politie kregen een officieel verbod om het voetballen in de straat achter hun huis in het Limburgse landgraaf. Best gek, want dat, dat mag de politie helemaal niet geven. De bal was eh, in de. Ze hadden de bal in de stuiker geschopt bij, een, eh, bij iemand en die eh, had gebeld. Ja. En toen is de politie meteen tegengekomen en die mhm. heeft ze een straatvoetbalverbod gegeven. Straatvoetbalverbod? Ja. <laughs> dus ze mogen wel gewoon voetballen, zeg maar? Eigenlijk, als, je het, als je het zo bekijkt. Ja. Ze mogen dus wel gewoon voetballen, maar niet voetballen mogen ze wel, maar niet meer op straat. Dat is toch ook echt waar, iets waarvan je denkt, ja, eh, hou je bezig met boeven vangen. Precies. Um, even, zullen nog even een tour-update doen? Doe maar. Nou, de kopgroep die is eh, nu op 10 seconden bijna gepakt. Nog uh, eh, 13,5 kilometer te gaan. Ehm, Robert Geesink is inderdaad in, in het peloton. Er is nog een tweede peloton. Dat is overigens weer gebroken, omdat die in is gingen fietsen. Ze hebben ongeveer een, geloof een minuutje achterstand, zoiets. En eh, het, is zomaar, eh, het zou zomaar kunnen zijn dat eh, Robert Geesing straks een witte trui aan mag doen. En dan hebben we Johnny Hoogland in de bolletjes trui. Met de bolletjesfiets. Ja. En hebben we natuurlijk Robert Geesing dat in een witte trui. Maar ik zie nu ja. dat de witte trui oh. in de tweede peloton rijdt. Ja, dat is Bradley Wiggins. Ja. En Johnny Hoogland... Hij is uitgevallen, zei het dus straks. Ja, dat, weet ik niet. Maar het zou zomaar kunnen zijn... Dat, fiets die fietsen dus. Ja, nee, nee, nee. nee. Lijkt me niet. Weet je wat het kan zijn? Nou. Dat uh, niet Brad Wiggins in de tweede peloton eh, rijdt, maar de nummer 2... Die dan, eh, als Wiggins ja, okay. eruit gaat, meteen recht heeft op de witte trui. Dat, die dat, dan... dat zou kunnen, dat zou kunnen. En dan zelfs nog Robert Geesink de witte trui halen. En anders staat Robert Geesink in ieder geval waarschijnlijk tweede. tweede. Maar ik denk wel eerste. En ja, de kopgroep is op dit moment gepakt. En ja. In ieder geval... Wordt weer een spannende... Nee, er rijdt er nog eentje voorop. Ja, maar die hoort niet meer bij de kopgroep. Die, eh, die wil nu het rode rugnummer. Precies. <laughs> ik weet zoveel van wielrennen. En Gijs ook. En Niels bijna niet. Dus dat komt uit. Of wel? Misschien. Misschien. Waarvoor was de bolletjestrui weer? De trui was eh, voor de bergetappe. En de witte? De wit is voor de beste jonge talent. En de groene? De groene is voor de sprint. En de gele? Is voor de beste uit het klassement. En het rode rugnummer? Het rode rugnummer is met de meeste punten. Zo. Nee, fout? Zeg nee, die wist ik inderdaad niet zeker. <laughs> Oké, nou, zullen we gaan luisteren naar... Uh, Coldplay. Ja, speciaal voor mij. Every teardrop is a waterfall. Want ik hou veel. Precies. I shut the world Wat een solo aan het eind van Every Teardrop is a Waterfall van Goldplay. Onze favoriete band natuurlijk. Nou, mijn favoriete band in ieder geval. Ehm, ja, we hebben twee uur hebben... Nou, we hebben Danny Vera. Ja, de, enige, de, niet. enige echte. <laughs> Chocomel. Chocomel? Nou, Chocomel de enige echt. Maar hij is toch niet van Chocomel? Nee. Hij is gewoon van mens, vlees en bloed. Ehm, even heel snel kijken naar de tour. Nog 8,3 kilometer. Nou, eh, de tweede, tweede peloton loopt alleen maar eh, verder eh, uit op het eerste. Negatief bedoeld. Want ze zijn eh, nu bijna twee minuutjes weg, toch? Geloof ik? Of zoiets. Maar ja, dat zien we zo na het journaal hebben we al de uitslag, denk ik. We hebben eh, natuurlijk Danny Vera, eh, tweede uur. we hebben nog wel wat leuk nieuws. En we gaan nu nog heel eventjes luisteren, de laatste vijf minuutjes, naar Egyptian met uh, Niggy Minja. Die is volgens mij ook van, van een andere, maar die gaan we nog wat draaien. Die kan ik nog vinden. Met uh, Hodja. Hodja. Hodja. Hodja. Egyptian. Tell them for guan, eviction. This one, yeah, it's had a bad gal edition. See them gal the contradiction. Them say them sitting tight, a bare fiction. <laughs> the wall of them a beat, body smoking cigarette. Shit nice, figure it. Get them the rollerblades, tell them to ski it. Stay out doing them, Jamaican tip. All I do is sign moves and be taking pics. Got the new bins, the color of bacon pits. Got a spot in every state, Dalmatian bitch. Now that's young money, old money, real good money. Ain't do a feature that wasn't on Billboard, honey.